In de loop van de ochtend kunnen de twee treinen dan worden weggesleept. ProRail verwacht dat het treinverkeer rond 1 uur in de middag ten westen van Amsterdam hervat kan worden. Bij de treinbotsing zijn meer dan 100 gewonden gevallen. Volgens de gemeente Amsterdam zijn er zeker 42 zwaar gewonden. Ongeveer 75 mensen raakten licht gewond. Aan het begin van de avond botsen de sneltrein en de stoptrein frontaal tegen elkaar op het Wester, bij Westerpark tussen Amsterdam Centraal en station Sloterdijk. Minister Schultz van Hagen spreekt van een verschrikkelijk ongeval. Ze wensen alle slachtoffers veel sterkte en wil zo snel mogelijk weten wat de oorzaak is geweest. Door het mislukken van het katshuisoverleg liggen nieuwe verkiezingen voor de hand, zegt premier Rutte. Door het stuk lopen van de onderhandelingen is er volgens PVV-leider Wilders een definitieve breuk met de VVD en het CDA. In het katshuis werd gesproken over een bezuinigingspakket van ruim 14 miljard euro. De AOW zou in 2015 naar 66 jaar gaan en de BTW zou worden verhoogd. Wilders weigerde ermee in te stemmen omdat de plannen volgens hem de economische groei zouden schaden en vooral ouderen zouden raken. Volgens premier Rutte ontbrak het Wilders aan de politieke wil om tot een goed resultaat te komen. De schrijver van het lied Het Autootje is overleden, meldt RTV Rijnmond. De Rotterdamse componist en tekstschrijver Henk van der Lee werd vooral bekend door dit nummer dat hij schreef voor de Three Jackets, het trio waarin hij zong. Hij was 85 jaar. Van der Lee schreef het autootje in de jaren 60. In 1973 werd het nummer opnieuw uitgebracht onder de titel we mogen op zondag niet meer rijden met het autootje. Door de oliecrisis waren door de regering toen autoloze zondagen ingesteld. Het weer de komende dag begint zondag, maar in de loop van de ochtend ontstaan buien, mogelijk met onweer.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 I'm coning. You was sleeping on me, you was dozing. Now move, I'm coning. You have all the I gave you everything you need. Now move. Now it's up to Y-O-U. Are you the one? Shall we proceed? Licks on some swag shit. No one gives you this. It's supersonic, bionic, uranium. So I'm packing more tricks. Let's play to I'ma say this once, yeah. different kind of girl Every record sounds the same You gotta step into my world <laughs> you said.